uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Zwolle is bij het stadion van PEC de promotie naar de eredivisie gevierd. Honderden supporters stonden in de regen de spelersbus op te wachten. Die kwam aan het begin van de nacht aan in Zwolle, na de wedstrijd tegen Almere. Daarna werden de spelers en trainers toegejuicht. De Peruaanse oud-president Toledo heeft zich gemeld bij de Amerikaanse autoriteiten. Daardoor kan hij worden uitgeleverd aan Peru, waar hij wordt verdacht van corruptie en witwassen. Toledo was president van 2001 tot 2006 en zou in die tijd zo'n 20 miljoen dollar hebben gekregen van een bouwbedrijf in ruil voor een opdracht. De voormalig president spreekt de beschuldigingen tegen. Toledo staat sinds 2019 in de VS onder huisarrest. Hij probeerde te voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan Peru, maar dat mislukte. Na 43 jaar is iemand veroordeeld voor een bomaanslag op een synagoge in Parijs... waarbij vier mensen omkwamen. Volgens de rechter in Frankrijk is de dader een man die nu hoogleraar sociologie is in Canada... Hij heeft een Palestijnse achtergrond. De man werd eerder vrijgelaten bij gebrek aan bewijs, maar de zaak werd onlangs heropend. In de VS mogen vrouwen de abortuspil mifepristone voorlopig blijven gebruiken. Het Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechter geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit. Hij zegt dat hij zal blijven strijden tegen politieke aanvallen op de gezondheid van vrouwen. Een gitaar van de drie jaar geleden overleden gitarist Eddie van Helen... is geveld voor ruim 3,5 miljoen euro. De Nederlands-Amerikaanse gitarist bespeelde het instrument in de jaren 80... bij veel live optredens van zijn band Van Helen. Hij gaf de gitaar in 1990 aan een technicus... en via via kwam het terecht in een winkel in Californië. Het weer. Het is een graad of 7 en er kan wat mist ontstaan. In de ochtend af en toe zon, in de middag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 tot 19 graden.